Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Willem Holleder beroept zich voor de rechtbank in Haarlem op zijn zwijgrecht. Hij staat met een aantal anderen terecht in een afpersingszaak. Samen met onder andere Dick V. zou hij anderhalf jaar geleden... de president van de Hells Angels, Theo Huisman, hebben afgeperst. Het OM heeft opname van telefoongesprekken tussen Holleder en zijn medeverdachte... waaruit blijkt, volgens het OM, dat Huisman klappen heeft gehad en geld moest betalen. Holleder zou het in die afgeluisterde gesprekken hebben over druk zetten op Huisman. Holleder wil nu niets zeggen. Medeverdachte Dick V. zei alleen dat er een geschil was met Huisman en dat hij hem geslagen heeft. Maar waar het conflict over ging wilde hij niet zeggen. Kunstmuseum Bern in Zwitserland aanvaardt de omstreden kunstcollectie van Cornelius Goerlit. De werken werden teruggevonden, worden teruggegeven aan de eigenaren. Dat heeft de directeur van het museum gezegd. De erfenis van Gurdit bestaat uit zo'n 1300 kunstwerken... waarvan een deel is geroofd van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De douane vond de kunstwerken drie jaar geleden... in het appartement van Gurdit in München. Onder de werken zijn schilderijen van Picasso, Chagall en Matisse. De NOS heeft geen bod uitgebracht op de uitzendrechten van de UEFA Champions League voor de komende drie seizoenen. Volgens algemeen directeur Jan de Jong is de NOS door de bezuinigingen van de kabinetten Rutte gedwongen om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. De NOS wil de nieuwsvoorziening daarin ontzien en wil geen geld weghalen bij andere sporten dan voetbal, zoals schaatsen en wielrennen, omdat de NOS van die sporten als enige verslag doet. Het weer, veel zon, in het noordwesten en noorden ook wolken.